Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Jongeren onder de 18 kunnen makkelijk aan elektrische sigaretten, oftewel vapes, komen. De verkoop aan minderjarigen is verboden, maar via het internet kunnen ze de leeftijdscontrole makkelijk omzeilen en de vapes gewoon laten bezorgen. Daar kwam het tv-programma Zembla achter. Maar ook in echte winkels kunnen ze eraan komen, vertellen deze 12-jarigen. Meestal zitten ze dan maar bij het kassa, gewoon op hun telefoon. En dan, um, ja, dan vraagt ze niet echt om de leeftijd of zo. Nee, is geen leeftijdcontrole, want het was een jongen die leek 11 of zo. En die kwam daar zo aan de balie. En die barman die geeft het gewoon. hij, gewoon hier, gewoon alsof, alsof hij gewoon iets normaals kocht of zo. Ja, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat het lastig is om op leeftijd te controleren. De Amerikaanse acteur Kevin Spacey is onschuldig verklaard in de rechtszaak die een andere acteur tegen hem had aangespannen. Die beschuldigde Spacey ervan dat hij hem op 14-jarige leeftijd had misbruikt, vertelt deze Amerikaanse verslaggever. When he was 14 years old, he was at a party at Kevin Spacey's place and it was a Manhattan apartment and that uh, Kevin Spacey after the party was over comes into the bedroom where he was sitting in a, uh, on bed watching TV and picked him up like a groom picks up a bride, laid him on the bed and laid on top of him. Ja, Spacey zou dus bovenop hem zijn gaan zitten. De jury vond vandaag dat dat niet het geval was. Als Spacey schuldig was verklaard had hij zo'n 40 miljoen dollar moeten betalen. De gevangenis in Graven in Brabant heeft weer stromend water. Ze zaten er al dagen zonder daar, omdat door nog onbekende oorzaak een lek in de waterleiding was ontstaan. Hierdoor konden wc's niet worden doorgespoeld en konden gevangenen ook niet douchen. En het schandaal dat de schaakwereld al wekenlang bezighoudt... krijgt mogelijk een staartje in de rechtbank. Hans Niemand, die van vals spel wordt beschuldigd... klaagt wereldkampioen Magnus Carlsen aan vanwege smaad. Niemand vindt dat zijn reputatie is beschadigd... en klaagt daarom ook de schaakwebsite chess.com aan. Die website bracht eerder naar onderzoek naar buiten... dat de schaker in meer dan 100 online partijtjes zou hebben vals gespeeld. En Niemand zegt zelf dat hij maar twee keer vals heeft gespeeld. Het weer dan nog. Komende nacht kan er nog een plens regen vallen. Morgen afwisselend zon en ook wat regen.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 Cha-Cha Hoochie. Ik doe het gewoon even lekker rustig. Heerlijke plaat. Volgens mij, eh, als u van line dansen houdt, is dit volgens mij een van de geweldigste platen om het daarop te doen. We gaan naar onze digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Amerika. Naar muziek van Ariel Hutchins. Haar vorige singles stonden bij ons ook al eens op de playlist. En dit is haar nieuwste single. Je zou zomaar terug kunnen gaan naar de jaren 90. Dit nummer heet Stak. I'm sitting over here, you're sitting over there. My. nieuwste single van Ariel Hutchins. En die heet Stak. Ze heeft daar zelfs Dean Dillon, Casey Beathard en Bonnie Pine voor gestrikt... om het te schrijven en te produceren. En deze, zijn, deze mensen zijn toch verantwoordelijk voor grote hits... van onder andere George Strait en Chris Stapleton. Dus dat doet ze helemaal niet zo verkeerd. We gaan nu naar Americana en deze de stem van deze man doet mij zo denken aan Leonard Cohen. Hij komt uit Australië, maakt hele mooie Americana. Van zijn album Inner Outlaw is dit Rory Ellis en Faden. Take me away from my senses. Please let me drift another mile. When it's time to return, please be open wide with that smile. Right now, I see barbed wire fences. I've gotta jump way just fade Spiegelplaat. En daarvoor gaan we 56 jaar terug in de tijd. Toen schreef Merle Haggard dit nummer. Er zijn diverse coverversies van gemaakt. Maar ik heb gekozen voor een versie die acht jaar later werd uitgebracht. Door Mickey Gilly. Je hoort twee keer achter elkaar Swinging Doors. Dit is de Nashville Spiegelplaat. This old smoke bar is something I'm not used to. But I gave up my to see you satisfied And I just called to let you know where I'll be living It's not much, but I feel welcome here inside And I've got swinging doors, a jukebox, and a bar stool my new home has a flashing neon sign. till closing time. I've got swinging doors, a jukebox, and a bar stool. My new home close in time I'm always here at home till closing time Dit is de Nashville Spiegelplaat Bill Radio Show, robbing the vault of more golden classics. A night with no moonlight, a day with no sun, a plane with no rudder, a watch that won't run. A tree with no branches, a rose with no dew, a song with no music, that's me without you. A train with no whistle, a car with no a well with no water, a show with no cast, a coat with no buttons, a sky with no blue, a boy with no sweetheart, that's me without you. fish with no fin, a book with no story, a top that won't spin, a chair with no bottom, a rig with no crew, a ship with no captain, that's me without you. A train with no whistle, a car with no gas, a well with no water, a show with no cast, a coat with no buttons, a sky with no blue. A boy with no sweetheart, that's me without you. het oudste nummer deze keer in de show. We gingen naar 1952 voor That's Me Without You van Sonny James. Ik heb hier wat muziek voor je klaarstaan van Gene Watson, onze maandartiest. Het is een nummer over een oud dametje en papieren rozen. Het leverde Gene een eh, hit op en het had zomaar een spiegelplaat kunnen zijn. Want de Canadese Dallas Harms bracht het in 1975 uit. En Gene twee jaar later, dit is Paper Rosie. The sun goes goes down in Calvin County. Neon lights from an old beer sign shone through the window out on the sidewalk. As I walked in to pass the time. go. 77. Gene Watson met Paper Rosie. En we hebben verderop in de show nog één nummer van onze maandartiest klaarstaan. En je hoort natuurlijk zijn muziek de komende weken vaker voorbij komen. Nu een hele mooie van Brandy Clark. Dit is Pray to Jesus. We live in trailers and apartments too. From California to Kalamazoo. Grow Award dit jaar voor New Artist of the Year. Je hoorde Rick Ferris en Deep River. Ik heb nog geen digitale brievenbus inzending voor je klaarstaan. En daarvoor gaan we naar Australië voor de nieuwste single van negenvoudig Golden Guitar winnares Limbo Botel. Samen met Shane Nicholson. Dit is Wiser. Every time I fall. heet de nieuwste single van Lynn Botel en Shane Nichols. Wiser was dat. Onze laatste digitale brievenbus-inzending voor deze week. Maar volgende week hebben we natuurlijk weer hele andere voor je klaarstaan. Maar we zijn nog niet klaar met de muziek. Nee, natuurlijk niet. We gaan nog lekker door. Deze meneer schreef in 1968 dit nummer, maar bracht dat niet als eerste uit. Dat deed Bill Nash namelijk in dat jaar. Het zou pas in 1970 zijn dat Chris Christofferson For the Good Times uitbracht. Don't look so sad I know it's over But life goes on And this old world Will keep on turning Let's just be glad we had some time been together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window. And make believe you love me one more time. for the good times. I'll get along. You'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head upon my your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window. Make believe you love me one more time. for the good times Mooi hoor, Chris Christofferson en For the Good Times. We gaan weer naar wat muziek uit Nederland. De theaterproductie Back to the Country bestaat al tien jaar. Op 16 september jongsleden kwam het zevende album uit van Dick van Altena en de band Savannah met country klassiekers. Je hoort ze nu samen met Me and You en het duo Name Boo. soul. Oh, how I wish we were back on the road again. goed van het Spotlight album. En dat album is Mr. Sun van Little Big Town, wat dit jaar werd uitgebracht. Dit zijn toch wel mijn favoriete nummers van het album. Songback en daarna Whiskey Colored Eyes. Dit is het Nashville Spotlight album. Wasn't thinking a thing about it. Wasn't feeling a bit nostalgic. The rear view's the only thing that's looking back. Yeah, I turned the radio on, but I can't even see. sing along I hear the very first line and then it's over and Now it's the backbeat of a broken heart Now it's the melody and it was always mine, yeah Truth is I don't need you, so get the hell out of my speakers Why you gotta ruin every line? Nashville Spotlight album. twee laatste nummers van het Spotlight album. En volgende week hebben we uiteraard weer een heel album. Heel ander album wat wij gewoon in het spotlicht zetten. En als je suggestie hebt, mag je dat natuurlijk altijd laten weten. info.nashvilleradio.nl is ons e-mailadres voor suggesties voor het Spotlight album. Nashville Spiegelplaat, digitale brievenbus of gewoon maar lood te zeggen. Nu muziek van onze maandartiest Gene Watson. Lawton Williams en Little Jimmy Dickens gingen hem voor, maar toch werd dit de signature song van Gene. En kreeg door deze hit zijn band de naam The Farewell Party Band. Dit is de Farewell Party. When the last breath of life is gone from my body and my lips are as cold as the sea was dat van Gene Watson. En hoe toepasselijk is dit? Want de show is alweer klaar voor deze week. Ik heb nog voor je klaarstaan Music Row Pilot met Now I Know... en Mandolin Player of the Year bij de IBMA, Sierra Hull... en ook zo'n toepasselijke titel The Last Minute.